Vorige week bleek dat een kabinet met partijen die samen een meerderheid in de Kamer hebben er niet in zit. En dat zorgt voor veel frustratie bij partijen, vertelt verslaggever Ron Vrezen. We zien in het debat ook eh, veel chagrijn bij linkse partijen, ook bij Kaag, dat er niet eens serieus gesproken is tot nu toe in de kabinetsformatie het gaat nu richting een minderheidskabinet. Maar er zijn heel weinig partijen enthousiast eh, over. Rutte zegt, we moeten het gaan proberen en misschien snel resultaat eh, krijgen. Maar dat enthousiasme bij hem is ook niet heel groot hoor. Het debat gaat waarschijnlijk nog de hele avond duren. Een postbezorger in Heer Hugo Waard in Noord-Holland is vanochtend gegijzeld. De vrouw van 24 kreeg ineens een pistool tegen haar hoofd en moest naar een afgelegen parkeerplaats rijden. De daders haalden daar alle pakketten uit de bus en gingen er even later vandoor. Er is nog niemand opgepakt. De politie heeft drie mensen opgepakt voor een vechtpartij gisteravond op het station van Breda. Twee jongens van 15 en 16 zouden een buschauffeur een klap hebben gegeven. De chauffeur zou hen hebben geduwd. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was voor de vechtpartij. Voor zover bekend raakte niemand gewond. En het Gravis Lyceum in Rotterdam heeft er sinds vandaag een bijzonder klaslokaal bij, een e-sports arena. Studenten kunnen er niet alleen hun gameskills oefenen, ze leren er ook hoe je een e-sports toernooi moet organiseren. Daar komt een boel bij kijken, vertelt deze docent. Vooral technicus, lichttechnicus, geluidstechnicus, ehm, vormgevers, uh, shoutcasters. Er zijn presentatoren die over de wedstrijd heen praten. Net bij Feyenoord hebben die ook bij de e-sports. Eh, vormgevers, eh, eigenlijk alles wat met creatieve productie te maken heeft. Deze studenten gaat de e-sport arena zeker weten gebruiken. Ik wil heel graag uh, evenementenmanager worden in de e-sportindustrie. Vooral omdat de e-sportswereld in Nederland ook nog zo klein is. Die is echt nog wel in ontwikkeling. Ehm, zijn er best wel eh, wat kansen om eh, nu al vroeg te beginnen met netwerken. Dan komt dat hopelijk wel goed. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar zo'n 14 graden. Morgen opnieuw lekker zonnig. Het wordt dan de warmste dag van de week. Met temperaturen tussen de 24 en 27 graden.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 Paul Franklin neemt de steel voor zijn rekening. Crossroads met de act van de maand. Het nieuwe album The Cry of the Heart is het eerste album van Connie Smith sinds 2011. En het is het derde dat ze heeft geproduceerd met meestermuzikant en made in Nashville-icoon Marty Stewart, die toevallig ook haar echtgenoot is.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 tears upon my face into the past that we're through. I'm slowly drowning in a sea of end. Voor iemand wiens carrière begon in treinwagons en steegjes klinkt de luxe van een studio in Nashville geweldig. Jeremiah is een bluegrass getinte song van Shara Farrell. Dit is het favoriete album van de maand. We gaan naar Texas en dan is de honky-tonk muziek nooit ver weg. Luister maar naar Jerry Bogan met I Promised Her a Honky Tonk. van deze week. De Sleep at the Wheel viert dit jaar haar 50-jarig jubileum met een all-star project. De Grammy-bekroonde countrygroep brengen de tweede single van hun aanstaande 50-jarig jubileumalbum. En dat is Take Me Back to Tulsa. En wie treden daarin ook op? Juist ja, Willie Nelson en George Strait. Spanish on some folks called her Dinah. Stole my heart away from me way down in Louisiana. Take me back to Tulsa, I'm too young to marry. Take me back to Tulsa, I'm too young to marry. Well, she went down to the railroad tracks and I went there to meet her. She pulled up her petticoats and I pulled out the Tulsa. Take me back to Tulsa. I'm too young to marry like Tulsa, I'm too young to marry. Tulsa, you can bet your boots that I would. Drop me off in Archer, and I'll ease right down to Greenwood. Take me back to Tulsa, I'm too young to marry. Take me back to Tulsa, I'm too young to marry. Tulsa. I'm too young to marry. Take me back, Tulsa. I'm too young to thee. Crossroads. Country muziek uit alle windstreken. The Last Cheaters Waltz is een klassiek old-school country nummer geschreven door Sonny Throckmorton. Het is een van Clelia Adams' favoriete songs van vroeger. She's going to pieces when he walks in the door and she just has to see him she can't wait no more tonight she'll be with him no matter the cost as the band plays the line is war. de rubriek Sterren van Toen wordt teruggeblikt op het verleden. Songs van acts die zijn overleden of gestopt zijn. De inmiddels 83-jarige Warner Mac behoort zeker in de rubriek Sterren van Toen thuis. Warner Mac was een van de beste zangers en songwriters uit de jaren 50 en 60. Een man die begon met gospel en country. Kort rockabilly omarmde en al snel een echte beheersing van rock roll demonstreerde. Hij had een imposante, maar soms klagelijke aansprekende stem en zijn songs toonden zijn zeldzame vermogen om de essentie van het leven vast te leggen. When My Blue Moon Turns to Gold Again is de eerste song. with the sweetest stories ever told. cover. Take These Chains From My Heart en vervolgens sluit ik het blokje af met Honky Tonk Song. Let me find a new love to take these chains from my heart and set me free. Give my heart just a word of sympathy. Be as fair to my heart as you can be. Then if you no longer care for the love that's beating there, take these chains from my heart and set me free. Take these chains from my heart and set me Same Boat is het eerste nummer van de Zac Brown Band op een nieuwe platenlabel, Warner Music Nashville. keep reloading if you can't be nice. Don't say nothing at all. So help somebody. Mind been struggling, spread a little love. Gotta give back something if the ship keeps rocking. We'll all go overboard. We're all in the same boat. Fishing in the same hole. Wonder where the same time goes. The money too Trying to fix the same old heart Wishing on the same stars We all hoping hope floats We're all in the same boat Yeah, we all hoping hope floats We're all in the same boat COVID-19 heeft veel ellende met zich meegebracht, maar is ook een inspiratiebron geweest voor nieuwe songs. Coastal Dancing is er een van. Tommy Alversen is de vertolker. This damn panic is driving me crazy down at Crystal Beach Some coastal distancing is what I need Staying at home is alright sometimes But it sure gets old if you're the traveling kind Some coastal distance is what we need. Some say happiness comes in waves. is what we need. Spotlight. Jay Reel, voormalig drummer van South Mountain, is verliefd op Betsy. Ze is echter niet wat je in eerste instantie denkt. Als de naam South Mountain valt, dan komen bij mij veel herinneringen boven. Black Diamond Ring is er één van. Todd Nolan was toen de zanger. mama showed me three chords, but Jimmy still taught me how to play. He showed me the G run, I'm still using today. I thought it surely must be magic, the way he made it rain. But he said it ain't no secret, son. It's these black diamonds strings. I don't know if they still make them. Back then they were the best. If the good times didn't cost much, till 95 a cent. Back before they failed chase my hillbilly dreams. All it took to make me happy was an old guitar in black there. just what I Ray Twitty, de kleinzoon van Conway, en Tyler Lynn, de kleindochter van Loretta Lynn, hebben elkaar gevonden in de Springsteen-klassieker I'm on Fire. album Good Time is er bijna, al dus Nico Moon. Ik heb mijn hart en ziel gestoken in het maken van dit album. Last Call is een van de songs en tevens de afsluiter van deze aflevering. Tot volgende week.